Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Luchtaanvallen op te slaan. Dat zeggen militaire leiders en bevelhebbers van de internationale coalitie. Ze hadden een overleg in Washington. Ook commandant der strijdkrachten Middendorp was erbij. Volgens hem is iedereen het erover eens dat er grondtroepen nodig zijn. Vooral Iraakse militairen. Daar is nog geen besluit over genomen. Westerse landen hebben vandaag crisisoverleg over de ebola-epidemie... en over de opmars van islamitische staat... In een videoconferentie praten de leiders van de VS, Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië met elkaar. De landen zijn betrokken bij de strijd tegen IS en de ebola-epidemie. President Obama wil dat de internationale gemeenschap meer doet om de dodelijke ziekte aan te pakken. Bij de Duitse spoorwegen wordt vandaag opnieuw gestaakt. Om twee uur vanmiddag leggen machinisten het werk neer tot morgenochtend. Ze willen meer salaris. Honderdduizenden reizigers zullen er last van hebben. Ook de intercities tussen Amsterdam en Berlijn rijden niet. Het is nog steeds een raadsel waar 43 Mexicaanse studenten zijn die eind vorige maand verdwenen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat ze niet in een massagraf lagen dat kort na hun vermissing werd ontdekt. Er worden nog andere massagraven onderzocht. De studenten werden door de politie afgevoerd na een uit de hand gelopen demonstratie. Tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Servië en Albanië is de broer van de premier van Albanië opgepakt. Hij zou een drone met een Albanese vlag boven het veld hebben laten vliegen. Toen een Servische speler de vlag probeerde te pakken... brak er een vechtpartij uit tussen spelers. Daarop werd de wedstrijd gestaakt. Het weer, lokaal valt de regen. Overdag bewolkt en vooral in het noorden wat buien. Het wordt 16 graden.